Kroon staat vandaag terecht bij de militaire kamer van de rechtbank in Arnhem. Hij wordt verdacht van het in bezit hebben van harddrugs en stroomstootwapens. Kroon ontkent dat hij drugs heeft gebruikt of in bezit heeft gehad... Over de wapens zegt hij dat hij niet wist dat stroomstootwapens verboden zijn. Steeds meer werknemers in de zorg denken er wel eens over om een geheel andere baan te kiezen. Dat blijkt uit een jaarlijks onderzoek van Apvacabo. Vorig jaar overwoog nog 51% van de zorgwerkers om een baan buiten de zorg te zoeken. Nu is dat 58%. De werknemers geven hun werk ook een lager rapportcijfer en steeds meer mensen vinden dat de zorg slecht betaalt. Winterweer in Duitsland heeft geleid tot een chaos in het verkeer. De problemen zijn het grootst in Beieren. Daar zijn honderden ongelukken gebeurd na hevige sneeuwval. Een onbekend aantal mensen raakte daarbij gewond. Op veel plaatsen staan lange files. Tientallen vrachtwagens die niet verder kunnen in de sneeuw blokkeren op veel plaatsen de weg. Oostenrijk heeft de eerste lawinedoden van deze winter gemeld. Een 55-jarige man die een bergtocht maakte. In Iran zijn aanslagen gepleegd op twee atoomgeleerden. Eén is omgekomen, de andere is zwaar gewond. De Iraanse staatsmedia zeggen dat in beide gevallen een motor naast hun auto kwam rijden en dat er een bom op de ruit werd geplakt. Volgens Iran zit Israël achter de aanslagen. Ook westerse landen denken dat Iran atoomwapens maakt. Ze zien dat als een zeer ernstige bedreiging voor de stabiliteit in het Midden-Oosten. Het weer eerst bewolkt met in het oosten wat sneeuw. De sneeuw breidt zich uit naar het midden en westen.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 find of life. singing tonight. But girl, you gotta love me and treat me so right. You know you got Zandvoort. just time to doctors make the old people well. They're the ones who suffer and who catch all the hail.